De banken hebben zich drie jaar lang verzet tegen de nieuwe wet. Met enig succes, er zijn uitzonderingen opgenomen... om het toch mogelijk te maken beleggingen aan te kopen. Bijvoorbeeld als verwacht kan worden dat er vraag komt van klanten naar die beleggingen. Kinderombudsman Mark Dullaert noemt rapportages van organisaties op het gebied van de jeugdzorg vaak onder de maat. Feiten en meningen lopen soms door elkaar. De kinderrechter beslist daardoor soms op basis van onjuiste rapporten om kinderen uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. Dullaert deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de werkwijze van bureau jeugdzorg, het advies- en meldpunt kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming. In de rapportages van die instellingen kwam Dullaert veel fouten tegen al erkent hij dat ze over het algemeen professioneel en deskundig te werk gaan. De fractievoorzitters in Maastricht hebben vanavond gepraat met burgemeester Hoes over de ophef rond zijn persoon. De man van presentator Albert Verlinde kwam onder meer in het nieuws doordat hij een andere man zoende in een hotellobby. Dat kwam hem op kritiek te staan van CDA en PvdA. Na afloop van de besloten vergadering schrijven de fractievoorzitters in een verklaring dat zowel de burgemeester als de fractievoorzitters de ontstane situatie betreuren en dat ze de zaak als afgedaan beschouwen. Het weer. Vanavond en de komende nacht brede opklaringen.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 En nu komen de dagen naar kerst eraan. Ik ga ervan genieten. Ik hoop u ook. We beginnen met eh, een beetje het sfeertje van de Kerstvast. Dit is uh, eh, Peggy Adir, Een Amerikaans jazzpianiste en uh, The Wonderful Time of the Year. The Most Wonderful Time of the Year. Moet wel goed zijn. Een eh, zeer bekend Amerikaans jazzpianiste... die al met haar vijfde jaar begon met pianospelen. Getrouwd met eh, Dennis Soleil. En hij is dan weer een eh, zeer vooraanstaand saxofoonplayer, een saxofonist... in de United States of America. ja, ik wou een beetje in het kerstfeertje beginnen, luisteraars. Want ja, ik vind het zo gezellig in die maand. We hebben de kerstboom al staan thuis, jawel. En eh, wat mijn jazz inbreng betreft bij Radio Zandvoort, bij ZFM... Eh, ja, het is toch een beetje light jazz, want ik hou niet zo van het... Eh, op al die instrumenten. Dat laat ik weer aan eh, collega's van me over. Die hebben ook meer kennis van dat soort zaken. En zo krijgt u een zeer eh, gevarieerd aanbod als het om jazzmuziek gaat. Maar ja, de Lady of Jazz, die kunnen we natuurlijk niet vergeten in een jazzprogramma. En dat gaan we ook vanochtend niet doen. Rita Reis, Dan kunnen ze mooi niet meer van me afpikken. They can't take that away from you, love. Neem een lekker bakje koffie, mensen, doe ik het ook. Nou, dan kunnen ze mooi van u ook niet meer afpikken, luisteraars. Dat heeft u weer mooi meegepikt op de zondagmorgen. De 8 december alweer. En eh, zou het een eh, witte kerst worden? Zou het erin zitten dit jaar? We hopen het natuurlijk van ganse hart. Twee dagen en dan mag het weer weg zijn, al die blubber natuurlijk. Want eh, ja, dan moeten tussen de kerst en oud en nieuw... allerlei mensen toch ook weer naar hun werk. En dan is die sneeuw niet zo, niet zo lekker. Maar tijdens de kerst zeg ik altijd, it's wonderful. Dat doe ik vanmorgen samen met Oscar Peterson en Lionel Hampton. Top, vibrafonist zoals dat heet. dus ze dus ook bij elkaar zoeken. Twee van die giganten, één op piano en de ander natuurlijk op uh, Oscar Peterson en Lionel Hampton in It's Wonderful. Nou, ik vond het helemaal te gek, helemaal wonderful. En wist u trouwens, luisteraars, dat Cliff Richard ook een poging heeft gewaagd... om wat zwingende muziek voor ons te, te gaan maken? Zou je van Cliff niet verwachten. Cliff is natuurlijk een popzanger. Maar toen hij de luie rivier zag, de Lazy River, dacht hij van... kom, Laat ik ook maar eens zingen.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 Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream with me. Up a lazy river where the robin song wakes a new morning. We can loaf along. Blue skies up above. Cliff Richard. Dat zou je van hem man niet verwachten. Dat het met zijn Shadows eh, gitaarbandje heeft staan, eh, staan zingen. Eh, maar ja, door de jaren heen natuurlijk wel heel veel verschillende soorten muziek al heeft gemaakt. Cliff Richard in een zwingend tempo met Up a Lazy River. Ah, mensen. Wie had dat van onze Cliff verwacht? Ik niet, u? 106.9 ZFN. Want daar luistert u naar. Ik ben Jacques en... Eh, vanmorgen is het mijn schone taak om u wat eh, van eh, heerlijke jazzmuziek te voorzien. Nou, ik, ik, ik kies voor de lichte jazz. En daar ga ik rustig mee verder. Ik ga u laten genieten van Chad Baker. En hoewel het een rustige jazz is, zegt hij toch... Zegt hij toch, do it the hard way. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took this off way when you said we'll see. Do do do do do do do. this off way when you said we'll see, darling. Now I'll let you do it the hard way. Now that you want me. Chad Baker was dat. Do it the hard way met light jazz. Nou, die combinatie, eh, dat moet gewoon mogelijk zijn. Ja, ik zou een dus Cheryl Duif niet zijn als ik natuurlijk niet eh, eh, trots als ik ben op hem. Mijn zoon even zou willen laten horen nu. Eh, we gaan even in het kerstsfeertje.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 snow, let it snow, let it snow oh, And it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping and the lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow Come on boys way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. And oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. Well, as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Let it snow. Nou, nou maar duimenluisteraars, dat de droom van Sven Duif... Let It Snow met de kerstdagen uit gaat komen. Ome Jan, wat zie ik nou? Ome Jan, wat doet u? Ome Jan, de eh, luisteraars, zit thuis gewoon aan een groot stuk appeltaart met slagroom. Ome Jan, dat moet u gewoon bewaren tot de kerstdagen. Want zo gaat het niet goed met het lijntje, Nou, ome Jan, kom op, dan gaan we even naar de Koninklijke Tuinen. De Koninklijke Tuinen met eh, de Dutch Swing Collins Blues. Maximaal loopt er rond te wandelen. En prins Willem-Alexander natuurlijk. En de drie dochtertjes. Ze lopen allemaal in de Royal Garden Blues. Ja, echt applaus voor de Dutch Swing Collins Band. Was nog live ook in, de, eh, in Duitsland, in Berlijn eh, is dit opgenomen, luisteraars. Eh, even spieken waar. Oh ja, at de, de Sport Palace in Berlijn. Nou, ook die Duitsers die houden kennelijk van, van Dixieland muziek. is ook helemaal niet zo gek, want dat is natuurlijk muziek voor iedereen. En wat wil ik nou laten horen, luisteraars? Dan ben ik even de draad kwijt. Nee, de draad ligt hier. We gaan naar de zonnige kant van de straat. The sunny side of the street. Dat doen we niet zomaar. Dat doen we met Dizzy Gillespie. Dat doen we met uh, Sonny Scott en Sonny Rollins. Nou, dan kan het niet meer stuk, die zonnige kant van de straat. vrolijk van. Daar word ik heel blij van. Althans, ik wel, luisteraars. De zonnige kant van de straat. Als ik zo hier in de studio naar buiten kijk. Door de raampjes, dan zie ik dat het nog een beetje bewolkt is. Ik denk, nou, laat ik dan voor eh, een, zonnetje zorgen. En ik werd geholpen door Dizzy Gillespie. Sonny Stitt en Sonny Rollins. Wat een trio. En wat een uh, fenomenale uh, gitarist. Nee, nee, trompetist is die Dizzy Gillespie. Ik kan u eerlijk bekennen, luisteraars... hij speelt gewoon beter trompet als dat ik doe. <laughs> niet zo gek natuurlijk. Willem Duis zou zeggen... als we Toets niet in de uitzending hebben gehad... dan is de uitzending niet compleet. Nou, uh, muziekmozaïek vroeger met Willem Duis... dat stond garant voor dit soort muziek. Nou, die Toets heeft zo langzamerhand met alle grootte der aarde gespeeld... Dus ik wil u eh, deze prachtige versie van Solitaire niet onthouden. heette Ja, luisteraars, ik heb ome Jan er niet van kunnen weerhouden... om zijn stuk appeltaart met slagroom naar binnen te werken. Maar fruit is gezond, ome Jan. Dus u had beter... Eh, ja, u heeft wel appeltaart eh, gegeten. U had als het ware een Scrapple from the Apple. Eh, en, Miles Davis en Charlie Parker hebben daar zelfs een nummer over gemaakt. Over de appeltaart van ome Jan. Niet te geloven. Scrapple from the Apple. Thank you. Grapple from the Apple. Eh, dat waren natuurlijk eh, Miles Davis en Charlie Parker. Nou, Pretty Brown wordt vertolkt door Elvin Jones. van Zandvoort bij CFM. U luistert naar Charles Duyf. Ik ben eh, tot 12 uur bij u met heerlijke light jazzmuziek. Want eh, ja, daar heb ik mezelf maar een beetje eh, toe ingezet... om die variatie in jazzmuziek te brengen. U hoorde net Toet Stielemans. Nou, dat, van, dat valt dan weer onder gentle jazz. en we hebben natuurlijk ook kerstjazz. Diana Kroll, popzangeres, heeft ook jazz gezongen eigenlijk meer jazz als popmuziek, heb ik begrepen.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 Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Winter Wonderland. Diana Krall was dat met de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ja, lekkere combinatie. Swingende muziek, swingende jazz... en ook toch weer een beetje de kerstsfeer vast. Kunt u er vast een beetje aan wennen. Nou, we zullen er volkomen aan gaan wennen, luisteraars. Want ik zie overal kerstbomen al verrijzen. Bij mijn vriendin en eh, mijzelf eh, thuis staat hij ook al. We hebben de kamer opgeleukt. Eh, als het gaat om kerst, dan kunnen we er een volle maand van genieten. Want eh, als je hem zo net voor de kerst neerzet, zo 17 of 18 december of zo... dan, eh, ja, dan is het eh, al heel snel kerst en dan is het alweer voorbij bijna. Hè? je auto nieuw en dan moet, de boom alweer weg. Nee, beter is er een maand van te genieten. Wij hebben een kunstboom, die kan niet uitvallen. Dus dat is, ja... ja mijn vriendin die kan nog wel eens uitvallen, hè, als ze boos wordt. <laughs> maar de boom niet. Nee, de boom die valt niet uit. Die staat lekker voor het raam en dan genieten wij er volop van. En de buren ook, als ze langs wandelen. De Pink Panther nou, je kent er natuurlijk het team of the Pink Panther. Eh, ik begon mijn uitzending met B.G. Adair. En B.G. Adair is een eh, wereldberuchte, beroemde eh, jazzpianiste in Amerika. Speelde met alle grote der aarde als het gaat om jazzmuziek, maar ook andere muziek. En zij had een man en die heette Dennis Soleil... En Dennis Soleil was een vooraanstaand saxofonist... of is een vooraanstaand saxofonist in Amerika. En die maakte natuurlijk ook deel uit van eh, het eh, repertoire van eh, DJ Adair. PG Adair moet ik zeggen. en de Pink Panther heeft hij ook op zijn repertoire staan.